Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hillary verkiezing in de staat Nevada gewonnen. Met 79 van de stemmen geteld heeft ze een voorsprong van 52 op haar rivaal Bernie Sanders. Clinton was maandenlang de gedoodverfde winnaar in de staat... maar door de goede resultaten van Sanders bij de eerste voorverkiezingen werd het toch nog spannend. Ook de Republikeinen houden vandaag een voorverkiezing in de staat South Carolina. Daar voorspellen de peilingen opnieuw een overwinning voor Donald Trump. In de Duitse plaats Nordhausen in de deelstaat Turingen is een zinkgat met een diepte van 40 tot 50 meter ontstaan. Twee bedrijfspanden zijn daardoor zwaar beschadigd. Muren van de gebouwen zijn weggeslagen en in het gat verdwenen. Omstanders hoorden gerommel zich, waarna zich in de grond twee gaten vormden. Niet lang daarna sloten die zich aan een tot één krater waarin delen van de gebouwen verdwenen. Er raakte niemand gewond. Een record aantal mensen hebben bij de NASA gesolliciteerd op de vacature voor astronaut. De ruimtevaartorganisatie kreeg ruim 18.000 brieven binnen. Bij het vorige record uit 1978 waren dat er 10.000 minder. Er zijn slechts 8 tot 14 plekken te vergeven. De NASA gaat nu alle brieven doorlezen. Over anderhalf jaar is bekend wie er worden toegelaten. De mensen die worden aangenomen krijgen een opleiding van twee jaar voordat ze de ruimte ingaan. In de eredivisie heeft PSV makkelijk gewonnen van Heracles. De koploper won thuis met 2-0 van de club uit Almelo. In Alkmaar boekte AZ de zevende competitiezege op rij. Tegen FC Groningen wonnen de Alkmaarders met 4-1. Heerenveen heeft thuis niet kunnen winnen van NEC, daar werd het 1-1. En Cambuur heeft op bezoek bij FC Twente met 3-0 verloren. De Vriezen blijven daardoor op de laatste plaats staan. Het weer, vannacht blijft het bewolkt en regenachtig. Met een graad of 9 is het behoorlijk zacht. Morgen waait het flink en in het noorden blijft het regenen.